Bij ons in het dorpje, daar staat aan de weg een klein boerderijtje, achter een hek met witte gordijntjes en voor elke rij een paasje met rozen en daar rond een brei. Ging onder de bomen aan het eind van de weide, daar staat in de schaduw een vriendelijk een klein boerderijtje met knechten en meiden. En daar woont een meisje, daar voel ik me thuis. Een aardig boerinnetje met hemelsblauwe ogen. Waarmee ik s'avonds zit bij het vuurtje in de zon. Vinds onder de bomen aan het van de weide, daar woont het meisje waar ik mee trouw. In mij wordt de wagen met rozen getooid, dan krijgt zij een sluier met bloemen bestrooid. Dan rijden we vrolijk naar kleine stadhuis en komen weer rechten als echtpaar naar huis. In zonder de bomen, aan het eind van de weide, dat staat in de schaduw, een vriendelijk huis. Een klein boerderijtje, met nechten en meiden, en daar woont een daar voel ik me thuis. Een aardig boerinnetje met hemelblauwe ogen, waarmee ik samen zit bij vuurtje in de zon. In zonder de bomen, aan het eind van de weide, daar woont een meisje waar ik mee trouw.